Ik kan meer over hem zeggen, maar dat laat ik maar. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Hunt, zei eerder al dat de ambassadeur kan aanblijven... omdat hij zijn werk doet en dat daar een eerlijke mening bij hoort. Een mening die Hand naar eigen zeggen niet deelt. De man die vastzit voor de moord op de Duitse politicus Walter Lübke... had al twee keer eerder overwogen om hem dood te schieten. Dat melden Duitse media die de beschikking hebben over de urenlange verklaring... die de verdachte bij de politie aflegde. In 2017 en 2018 zou hij alles met een vuurwapen op weg zijn geweest... naar het woonadres van Lübke. Verdachte Stefan E. zou tegen het migratiebeleid zijn waar de politicus voor stond. Afgelopen week werd bekend dat E zijn hele bekentenis bij de politie heeft ingetrokken. Waarom is nog steeds onduidelijk. Hij zou intussen met een depressie zijn opgenomen in een gevangenisziekenhuis. De politie in Gelderland heeft bekendgemaakt dat het lichaam dat afgelopen middag werd gevonden in Oene van de vermiste 18-jarige Loes is, naar wie dit weekend intensief werd gezocht. Een misdrijf wordt uitgesloten. Het gaat volgens de politie om een ongeval. De vrouw verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feest. Het lichaam is gevonden op een plek in de buurt van waar dat feest was. Brazilië heeft in Rio de Janeiro voor de negende keer... en voor het eerst sinds 2007 de Copa America gewonnen. Het gastland won met 3-1 van Peru. Vanaf de 70ste minuut speelde Brazilië met 10 man... toen Gabriel Jesus met twee keer geel van het veld werd gestuurd. In de 90ste minuut maakte Richarlison er uit een penalty 3-1 van. Het weer vannacht een graad of 10. In het noorden wat lichte buitjes. Overdag is het met maxima van 16 tot 20 graden een vrij koele zomerdag... met een mix van zon en wolken.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 www.zfmzandvoort.nl op 106.9. FM. to try. No other lips can make me cry. But there is something about the way you look, something from my heart you took tonight. And I don't mind. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this?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 Let me say, I'm spending good vibration. But I miss it, everybody just a rubber down, yeah. And I miss it, what's the gal and just a happy dance, yeah. Everybody coming at the show, yeah. And the gal and just a come up on the scene.